Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt wat afgewapperd in Tokio. Wij zijn de Olympische Spelen nu officieel van start gegaan met de openingsceremonie. Onderdeel daarvan is de vlaggenparade, waarbij de sporters uit deelnemende landen met de vlag van hun land het stadion binnenkomen. Bij ons liepen skateboardster Kate Oldebeuving en sprinter Tjerendi Martina voorop te zwaaien met het rood-wit-blauw, gevolgd door de rest. En wat we weten is dat de waterpolo vrouwen meelopen met coach Arno Havinga. En de 3x3 basketbalploeg is er ook. Ros Bekkering, Timio van der Horst, Arvin Slachter en Jessie Voorn. Vanwege corona was de opening niet zo feestelijk als normaal en waren de tribunes vrijwel leeg. In Amsterdam is een meisje van 14 zwaar gewond geraakt toen ze gistermiddag op de fiets werd aangereden door een auto. De bestuurder ging er zonder te stoppen vandoor en liet het meisje achter op straat. Ze is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar mensen die wat hebben gezien. Bij het RIVM zijn ruim 6400 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 179 meer dan gisteren. Maar gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests juist. In de ziekenhuizen werden meer mensen opgenomen. Liggen daar nu 477 mensen met corona. Het zijn er 41 meer dan gisteren. En verdrietig nieuws uit Nieuw-Zeeland. Daar is baby Orca Toa doodgegaan. Het diertje raakte twee weken geleden zijn familie kwijt na een storm... en strandde in de buurt van de hoofdstad Wellington... Reddingswerkers zochten dagenlang naar zijn familie en ondertussen werd Toa verzorgd in een noodbassin door vrijwilligers. What we're trying to do is give him as much space as we can, but allowing him to still come in and have that social contact. Because he doesn't have his mum with him or any other family members at the moment, you know, he's desperate for social contact. He's only a little youngster. Wetenschappers hadden al voorspeld dat het jong het niet lang zonder moedermelk zou uithouden. Het is niet bekend waardoor Toa uiteindelijk precies is overleden. Heb ik het weer nog. In het zuiden is het zonnig, in het noorden blijft het grijs. Het is 20 tot 25 graden. Dit weekend begint zonnig. Vanaf zaterdagmiddag heb je kans op felle regen- en onweersbuien. En het wordt broeierig warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er door een ongeluk op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Tussen de knooppunten Beverwijk en IJmuiden staat daardoor 3 kilometer file. Vertraging is een kwartier, er is één rijstrook dicht. Op de A7 van Heerenveen naar Horen, de afsluitdijk, is het druk. Daar heb je nu ook een kwartier vertraging. En op de N305 van Almere naar Dronten staat het vast voor de aansluiting met de N301.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 Duitsland heeft strenge coronaregels opgesteld voor reizigers uit Nederland. Vanaf dinsdag moeten die vijf dagen in quarantaine als ze niet volledig zijn gevaccineerd. Het grootste deel van Nederland kleurt donkerrood op de Europese besmettingskaart... en geldt als hoog risicogebied. Tieners tot en met 17 jaar kunnen veilig worden geprikt met Moderna, zegt het Europees Medicijnagentschap EMA. Nu moeten de Europese Commissie en de Nederlandse gezondheidsautoriteiten nog groen licht geven. Het RIVM meldt ruim 6400 nieuwe coronabesmettingen. zijn er 179 meer dan gisteren, maar gemiddeld over een week daalt het aantal positieve coronatests. En het weer op steeds meer plekken zon, morgen wisselvallig met regen en onweer en 23 tot 26 graden.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 That we cozy up and winter, give a fuck about the spring. Cause I really want it all, talk another diamond rings. Hey, whether the weather be the November, December, kill it together. Have you higher than ever? A second sinning.